zegt nu in hoger beroep dat hij de klus eerst accepteerde... maar dat hij zich later bedacht. Toen werd hij de chauffeur van de schutter. Camille E. vindt dat hij een lagere straf moet krijgen dan de andere hoofdverdachte... vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Hij zegt dat hij het onbegrijpelijk vindt dat hij dezelfde straf krijgt als de schutter... terwijl hij juist geweigerd heeft om de moord te plegen. Hij is natuurlijk geen jurist, hè, dat hele begrip van medeplegen, van samen in vereniging een moord uitvoeren. De chauffeur, degene die het aanwijst en degene die de trekker overhaalt, die zijn volgens de rechter even schuldig en hij vindt dat onbegrijpelijk. In het hoge beroep staan negen mannen terecht. De rechtbank voordeelde hen eerder tot gevangenisstraffen tot 28 jaar. Het OM wil dat drie van hen alsnog levenslang krijgen. Australië en Papua Nieuw-Guinea hebben de afspraak gemaakt dat ze elkaar militair te hulp schieten als één van hen wordt aangevallen. Daarmee willen ze sterker staan tegenover China. Ook is afgesproken dat Australië gaat helpen om het leger van Papua-Nieuw-Guinea helemaal up-to-date te maken, zegt correspondent Meike Weijers. In ruil daarvoor krijgt eh, de Australische krijgsmacht eigenlijk ongehinderd toegang tot allerlei militairen, maar ook eh, eh, ja, allerlei andere plekken in het land. En gaan er 10.000 militairen van Papua-Nieuw-Guinea ook dienen in het Australische leger. En steeds meer inwoners van Friesland kunnen de Friese taal lezen en schrijven. Blijkt uit onderzoek van de Frieske Academie en Planbureau Friesland. Vooral jonge ouders praten vaker Fries met hun kinderen, zegt deze onderzoeker. En wat betreft het gebruik zien we ook dat het Fries veel gebruikt wordt in thuissituaties en veel minder op de werkvloer. Eh, met als positief punt dat het Fries ook wel door jonge ouders meer doorgegeven wordt dan door de generatie daarvoor. Waarom dat is weten de onderzoekers niet zeker. Maar een van de mogelijke verklaringen is dat er op veel scholen meer aandacht is voor het Fries. Het weer, het is grijs en vanavond en vannacht wordt het op veel plekken mistig. Morgen, net als vandaag, veel bewolking met soms een spatje motregen. Het wordt zo'n 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink bij de ANWB. Er staan wel veel dagelijkse files zoals gebruikelijk... maar echt veel bijzonderheden zijn er niet tijdens deze spits. De meeste vertraging heb je onder meer op de A9... van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en Knopend Velzen. Het oponthoud is daar 10 minuten. Net als op de A10, de ring van Amsterdam bij Landsmeer... En op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is de verbindingsweg dicht... bij knooppunt Amstel naar de A10. Richting Zaandam is dat, want daar ligt olie op de weg.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 Zijn straf hoort hij later. De VDL-fabriek in Born gaat drones maken voor defensie. Ook onbemande tanks en batterijen voor drones komen straks uit de Limburgse fabriek. Alle Nederlanders die onderdeel waren van de internationale hulpvloot voor Gaza zijn weer vrij. Ze werden vorige week aangehouden door Israël. Van de tien activisten zijn er al vier terug in Nederland. Het weer, veel bewolking, ook vanavond en vannacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 13. Morgen een mix van zon en wolken en dan 17 graden.